Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Feest in Gaza en in Israël. Er is een deal over een eerste fase van een wapenstilstand. Dat werd op veel plekken gevierd. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt wat Israël en Hamas hebben afgesproken. Een wapenstilstand dus en alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. De 20 nog levende gijzelaars, maar ook de lichamen van de mensen eh, die niet meer leven worden dan vrijgegeven. Israël laat in eh, ruil daarvoor honderden Palestijnen vrij die ze gevangen houden. En verder zou er weer meer hulp eh, Gaza binnenkomen en trekt het Israëlische leger zich terug. Tot waar ze zich terugtrekken is niet duidelijk en ook weten we officieel niet wanneer die gijzelaars worden vrijgelaten. President Trump heeft het over maandag. Dan is er ander nieuws. Treinen bij Schiphol rijden weer volgens de dienstregeling. Gisteren viel een flink deel uit door een seinstoring die de hele dag duurde. Die is inmiddels gefixt. Er wordt gestaakt in de haven van Rotterdam. Personeel dat zich bezighoudt met het laden en lossen van containers... heeft gistermiddag het werk neergelegd. Ze willen een loonsverhoging van 7 maar de onderhandelingen daarover zijn vastgelopen. De staking duurt in elk geval tot morgen. Schepen moeten daardoor langer wachten en iedereen weer zitten. Het gaat prima met Dolly Parton. Er waren zorgen over de zangeres en de officieuze Queen of America... nadat haar zus op social media had opgeroepen om te bidden voor haar gezondheid. Nou, als dat wordt gezegd over iemand van 79, dan is dat meestal geen goed teken. Maar in dit geval valt het mee, zegt Dolly zelf in een video. I wanted you to know that I'm not dying, but I figured if you heard it from me, you'd know that I was okay. Ze had last van nierstenen en moest daarom onder het mes, maar zegt dat ze nog lang niet van plan is om dood te gaan. Als fans voor haar willen bidden, dan mag dat natuurlijk altijd. Het weer nog veel grijs, maar wel vrijwel overal droog. Af en toe zijn er opklaringen met ruimte voor wat zon. Het wordt vanmiddag maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 35 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Beverwijk 8 kilometer stilstaand verkeer. Nog meer eh, vertraging. Twee rijstroken zijn voorlopig afgesloten aan een botsing met zes auto's op de N208 Sassenheim richting Velzen. Tussen Sandpoort en de A22 3 kilometer stilstaand verkeer. Er rijden geen treinen tussen Hoorn en Enkhuizen door een systeemstoring.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zowel in Israël als in Gaza wordt opgelucht gereageerd... op het akkoord tussen Israël en Hamas. Vannacht werd duidelijk dat de partijen het eens zijn geworden over een staakt het vuren. Afgesproken is dat de gijzelaars vrijkomen... dat Israëlische troepen zich terugtrekken en dat hulpgoederen Gaza in mogen. De Verenigde Naties sturen een kwart van de blauwhelmen naar huis. Doordat Amerika de steun fors heeft verminderd... moet er worden bezuinigd op VN-vredesmissies. Steeds meer vrouwen hebben een eigen inkomen. Tien jaar geleden ging het nog om zo'n 90% van de vrouwen. Nu is dat 94%. Vrouwen werken volgens het CBS vooral in het onderwijs en in de zorg. Het weer bewolkt, af en toe zon, blijft vrijwel overal droog en het wordt zo'n 16 graden.